met het NOS De coalitie vergadert op dit moment bij het ministerie van Financiën... over de aanpassing op het belastingplan... waar gisteren in de Kamer de hele avond over is vergaderd. Het Centraal Planbureau heeft het voorstel van de christelijke partijen... SGP, ChristenUnie en CDA doorgerekend. In dat plan gaat er meer geld naar eenverdieners... en de kinderbijslag wordt verhoogd. Het planbureau concludeert dat die variant 35.000 banen minder oplevert dan het oorspronkelijke plan. Daarmee lijken de voorstellen van de christelijke partijen een moeilijke optie te worden voor de coalitiepartijen. Antiterreureenheden in verschillende Europese landen hebben in totaal 15 mensen aangehouden op verdenking van het opzetten van een islamitische terreurbeweging. De groep wilde diplomaten ontvoeren en jihadisten werven voor de strijd in onder andere Irak en Syrië. In Italië zijn zeven mannen gearresteerd, in Noorwegen drie, in Groot-Brittannië vier en in Finland één. Volgens Italiaanse media was er een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen 17 mannen, 16 Koerden en een Kosovaar. De Europese organisatie die de operatie coördineerde zat al vijf jaar achter de terreurorganisatie aan. Vooral de Italiaanse afdeling zou zeer actief zijn geweest. Een grote Russische bank stopt met het sponsoren van de Internationale atletiekunie. Het contract met de tweede bank van het land, VTB, loopt na dit jaar af. Volgens de bank heeft het besluit niets te maken met het rapport dat deze week verscheen over doping in de Russische sport. Morgen wordt op een buitengewone vergadering van de Atletiek Unie besloten of Rusland geschorst wordt voor grote toernooien. De klok op de Waalsdorper heeft een nieuwe klepel. Tijdens de nationale dodenherdenking op 4 mei brak de oude klepel af en bleef het even voor acht uur stil. Terwijl de klok normaal gesproken doorgaat tot de laatste belangstellende het monument in het duingebied bij Den Haag is gepasseerd. De nieuwe klepel van 150 kilo is vanochtend geplaatst en getest. Het weer vanmiddag overal droog en op de meeste plaatsen zon. Het is 15 graden. Morgenochtend eerst regen, daarna klaart het op. Maar in de namiddag trekken buien over het land, mogelijk met hagel, onweer en lokaal zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.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 hij gaat alles live doen. Alles. Nou, dan kan je je daar vast op gaan voorbereiden. <laughs> We gaan beginnen zometeen met eh, Cool and the Gang en Celebration. En daarna Doris D in de pins en Shine Up. Nog veel plezier dit komende uur.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 65 jaar oud. Een instrumentale van het orkest van Leroy Anderson. En het heet The Waltzing Cat. helemaal wordt we hadden afgesproken natuurlijk. Een eh, klein stofje op de cd, denk ik dan zomaar. Voor eh, Susie Quattro en Chris Norman. Misschien dat we het zo meteen nog een keer gaan proberen. Maar we gaan gewoon even door met de volgende plaat. Op 3 september was het eh, dit nummer de tip van Willem... in de uitvoering van The Fortunes. En we gaan er nu draaien in de uitvoering van Terry Jacks.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 And every time that I was down, you would always always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die. Terry Jacks en Seasons in the Sun. Dan gaan we nu luisteren naar een grappig nummer van Roger Miller. Het heet Chugalug en het gaat over jeugdige ontmoetingen met alcoholische versnaperingen. Chugalug, chugalug, make you wanna holler don't you know? Chug a look, chug a look. Grape wine in a mason jar, homemade and brought to school by a friend of mine after class. Me and him and this other fool decide that we'll drink up what's left. Chug a look, so help thyself. First time for everything, mmm, my ears still ring. Chug a lug, chug a lug. Make you wanna holler, holler, ho. Burns your tummy, don't you know? Chug a luck, chug a luck, 4 H and a FFA. On a field trip to the farm, me and a friend sneak off behind this big old barn where we uncovered a covered up moonshine still. And we thought we'd drink our fill, and I swallowed it with. I run 10 miles, chug luck, chug luck. Make you wanna holler, hidey ho. Burns your tummy, don't you know? Chug luck, chug luck, jukebox and sawdust floor. Something like I ain't never seen. Heck, I'm just going on 15. But with the help of my finagling uncle, I get snuck in for my first taste of sin. said, let me have a big old sip. Right on a double backflip. Chug-a-lug, chug-a-lug. Make you wanna holler, hallelujah. Burns your tummy, don't you know? Chug-a-lug, chug-a-lug, chug a Ja, chug-a-lug, chug En onze vaste luisteraar uit de Rode School... die zei van, hé, hey, dat is gewoon een deuntje van Sesamstraat. Ik kijk daar niet naar, dus dat weet ik dan niet. Maar hij weer wel, natuurlijk. Nou, helemaal geweldig. <laughs> en, en Sesamstraat en alcoholische versnaperingen. Dat gaat niet helemaal samen. Ehm, we gaan even naar een studio eh, studioalbum van Eric Clapton, zijn 18e. Dat heet Back Home. En daarvan draaien we Revolution. cd Back Home, het eh, achttiende 18e studioalbum van Eric Clapton. We speelden het nummer Revolution. En dan is het nu tijd voor eh, The Beatles, hun single The Ballad of John and Yoko en eh, Old Brown Shoe. Wat kunnen we daarover vertellen? Nou, The Ballad of John and Yoko, daar zijn maar twee Beatles op te horen. John Lennon en Paul McCartney. Paul speelde bas en drums en John zong, speelde piano en de gitaar. De andere twee waren er gewoon niet en ze hadden haast met het opnemen en uitbrengen van die single. En de achterkant, Old Brown Shoe, compositie van George Harrison. En die speelde op dat nummer ook de basgitaar. En in de middle eight ehm, doet hij even een riffje op die basgitaar... alsof het een solo-gitarist is. Eh, de Beatles, met een plaat uitgebracht op 30 mei 1969. such a long time. invitation. Dat waren de Angels met My Boyfriend's Back uit 1963. Uit datzelfde decennium komt het nummer van The Foundations... geschreven door Macaulay en McLeod... Any Old Time You're Lonely and Sad, 1969. konden in ieder geval een best-of album maken met zeker vijf hits. Nou, ook niet slecht natuurlijk. De rest is eh, allemaal eh, wel eh, bekend. Harlem Shuffle bijvoorbeeld. En Let the Heartaches Begin. Maar de grote hits, dat waren er maar vijf. De Foundations, Any Old Time You're Lonely and Sad. Een van de meest invloedrijke componisten van onze tijd is natuurlijk... Nee Hans, jij niet. Bob Dylan. Ja, gaat hij zijn vinger opsteken. Oké, nou, oké, Bob Dylan dus. En eh, in zijn begintijd had hij het uiteraard alleen maar over eh, zeg maar, eh, problemen die de wereld aangingen. Zoals bijvoorbeeld met dit nummer, The Times, They Are Changing. Come gather round people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you'll be drenched to the bone If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a changing. Some writers and critics who prophesize with your pen. And keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win, for the times they are a changing. senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a changing. the mothers and fathers throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For oh, the times they are a changing. the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a changing. Your sons and daughters are beyond your command. <laughs> ja, dat klopt wel in die tijd. The times they are changing, Bob Dylan. En dan gaan we nu naar even de top acts uit de Nederlandse popgeschiedenis. De bluesgeschiedenis moet ik eigenlijk zeggen. QB and the Blizzards en een geweldig mooi nummer, You Don't Know. Richard Corey. Dat waren QB, Hands Blizzards and You Don't Know. We gaan meteen weer een hele stap verder terug doen naar 1958... naar een eh, hit van Debbie Reynolds, Tammy. Tammy, Tammy, Tammy's in love. The old hooty owl hooty hoos to the dove. Tammy, Tammy, Tammy's in love. Does my lover feel what I feel when he comes near? joyfully, you'd think that he could hear. With 50 met Tammy. We gaan naar een andere dame en dat klinkt wat minder zoetsappig. Maar eh, <laughs> wel een hele grote hit geweest in het Duits. 99 Luftballons. Hier is Nenap.